uur. Renate met het NOS Journaal. President Trump heeft officieel groen licht gegeven voor de machtsoverdracht naar Joe Biden. Op Twitter meldt Trump dat hij zijn team heeft opgedragen om mee te werken aan de transitie. Ondertussen belooft hij te blijven vechten voor zijn verkiezingsoverwinning. Met die formele toezegging van Trump en ook die van de Amerikaanse overheidsdienst GSA... krijgt Biden nu toegang tot de overheidsinstanties. Daardoor kan hij beginnen met de invulling van duizenden vacatures... en ook met het coördineren van de beleids eh, plannen die vanaf 20 januari de dag van de machtsoverdracht ingaan. De kans dat de voorzitter van de jongerenafdeling van Forum voor Democratie, Freek Jansen, op de kieslijst komt, is klein. Dat zei de vicevoorzitter van Forum na afloop van het crisisberaad in Tiel. Jansen stond nummer 7 op de lijst, maar heeft zijn plaats ter beschikking gesteld na ophef over antisemitische en homofobe appjes van leden van de jongerenpartij van Forum. Afgewezen asielzoekers die met een beroep op een schrijnende situatie alsnog een verblijfsvergunning proberen te krijgen, maken weinig kans. Dit jaar kregen minder dan vijf mensen zoals nog een vergunning, blijkt uit een rapportage van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De beoordeling ligt sinds 2019 bij het IND. Toen de staatssecretaris die asielzaken doet daar nog over ging, kregen zo'n 100 vreemdelingen per jaar alsnog een vergunning. Comedienne en actrice Corrie van Gorp is overleden. Ze stierf zondag in haar slaap, zo heeft haar familie bekendgemaakt. Corrie van Gorp brak begin jaren 70 door bij het grote publiek... met haar optredens in de theatershows van cabaretier Wim Sonneveld. In 1974 was ze voor het eerst te zien in de revue van André van Duin. Corrie van Gorp was 78 jaar.